De minister van Justitie zegt dat wordt onderzocht... of er een link is met radicalisme. De aangevallen agent en de dader zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren beide niet in levensgevaar. D66 wil dat mensen rechtelijke uitspraken beter kunnen begrijpen. Rechters zouden daarom eenvoudigere taal moeten gaan gebruiken. De partij wil dat de minister hiervoor, hierover snel in gesprek gaat met de Raad voor de Rechtspraak. Als mensen de juridische taal van mensen niet begrijpen... draagt dat volgens Kamerlid Groothuizen niet bij aan het vertrouwen in de rechtspraak. Groothuizen pleit ervoor dat de uitspraken worden geschreven op taalniveau B1. Dat staat voor eenvoudig Nederlands met veel voorkomende woorden en actieve korte zinnen. De bodem in Nederland daalt sneller dan verwacht. Dat blijkt uit het nieuwe bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geoinformatie. Als de bodemdaling in dit tempo doorzet... kan het onder meer enorme schade aan historische binnensteden veroorzaken, zeggen de onderzoekers. Het probleem speelt vooral in veen- en kleigebieden in het westen van het land. Ten noorden van Barcelona is een passagierstrein ontspoord. De Spaanse autoriteiten melden één dode en zes lichtgewonden. De ontsporing was vanochtend rond kwart over zes... en werd veroorzaakt door een aardverschuiving. In de trein zaten ongeveer 150 mensen. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde wedstrijd op de Champions Trophy gewonnen. Ze versloegen Australië met 3-0. Oranje won eerder al van Argentinië en Japan. Het weer, is zo goed als droog en er staat een stevige oostenwind. Later vandaag neemt de wind verder toe en wordt het middags 3 à 4 graden. In het oosten is er ook kans op natte sneeuw. Morgen droog en af en toe zon en dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland eh, nu 10 eh, minuten vertraging op de A2 richting Amsterdam. Tussen eh, Breukelen en knooppunt Holendrecht er staat 8 kilometer file. En op de A10 bij Amsterdam tussen Zeeburg en het knooppunt De Nieuwe Meer. Dus vanaf de A10 Noord naar de A10 Zuid staat 8 kilometer.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 Pulling up your sleeve so I could see the roly blade. But you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But you're hard to miss. Think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control.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 Deeply deep about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh my love, I can't make head nor tail of passion. Oh my love, let's set sail for seas of passion. about the way you walk.